Daarna gingen ze samen de grens over naar Zuid-Korea... waar Trump Kim heeft uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. In het Vredesgebouw vlak bij de grens spraken ze een uur lang achter gesloten deuren met elkaar. Trump wil dat Noord-Korea zijn nucleaire programma opgeeft. Maar eerdere ontmoetingen in Singapore en Hanoi hebben niet geleid tot harde afspraken. Voor de ontmoeting van vandaag werd Trump in de gedemilitariseerde zone rondgeleid... door de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in... en had hij een ontmoeting met Amerikaanse militairen. Ook in de bufferzone was nog nooit een Amerikaanse president geweest. De wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters op het WK tegen Italië... is ondanks het warme weer zeer goed bekeken. 2,7 miljoen mensen zagen smiddags hoe Oranje de halve finales haalde. De wedstrijd was daarmee ook het best bekeken programma van de zaterdag. Het voetbal scoorde sowieso goed qua kijkcijfers. Op de tweede plek staat Studio France met 2,5 miljoen kijkers. De halve finale van Oranje is woensdagavond om 9 uur tegen Zweden. Sri Lanka heeft twee officiële beulen aangesteld om doodstraffen uit te voeren. Afgelopen februari kondigde president Sirisena aan dat vier veroordeelde drugscriminelen ter dood worden gebracht door ophanging. Moeten de eerste executies in 43 jaar worden. De laatste beul was vijf jaar geleden vertrokken zonder ooit een executie te hebben uitgevoerd. Daarom waren er nieuwe beulen nodig waarvoor een vacature werd opengesteld. Daarop reageerden meer dan 100 kandidaten. De twee mannen die zijn aangenomen zijn over twee weken klaar met hun opleiding. Het weer veel zon, maar later ook wat wolken. Met een stevige wind van zee wordt het 20 graden op het strand tot 30 in het oosten. Na het weekend geregeld zon, lokaal een buitje en met 18 tot 23 graden wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Net als gisteren staan er files op de A7 Zaandam-Hoorn...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 Samenstelling en presentatie vandaag, Alco B. Eh, we, begonnen natuurlijk met de bekende klanken van uh, uh, Steve even kijken, dat is van een cd van hem die nog niet zo heel oud is, dacht ik. Ik dacht een cd uit 2018. Steve Durr, The Very Thought of You. 2018. Mooie klanken uit zijn trombone. Ja, eh, we draaien gewoon, mooie muziek op deze zomerse dag. Niet zo warm als gisteren, maar toch nog steeds aardig weer, zou ik zeggen. Eh, tijd voor een eh, big band. Andrew Strong. On a Clear Day CD. Whatever Lola Wants. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets Recline yourself, resign yourself, you're through. She always gets what? What she aims for. And your heart and soul is what she came for. Whatever Lola wants all Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? There's no exception to the rule. She's irresistible. You your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. She's irresistible, you fool. Give in, give in, little man, little old. ja, vrolijke klanken van uh, Andrew Strong. Uh, on a clear day. Uh, wat zet hij hier achter? Oh ja, dit is ook leuk. California Dreaming, Bobby Womack. All the leaves are brown And the sky is gray I went for a walk On a winter's day sure where was natuurlijk eh, Tia Fuller van haar cd'tje Diamond Cut. En mooi nummer was dit. Ik zal even kijken. Save Your Love For Me, bekende melodie. Eh, ja, Tia Fuller, Amerikaanse saxofoniste, componiste. Heeft eh, opgetreden met bekende figuren. Beyoncé, Nancy Wilson, nou, veel om op te noemen. Een aanstormend talent, zou ik bijna zeggen. nou, nee, talent is al redelijk bekend. we gaan verder met een iets oldschool-achtig. En dan kom ik uit bij Laura Lauren White. Out of the Past Jazz noir. Uh, dit nummer When All the Lights in the Sign Worked. Cars are driving much too fast. Neon coloring the raindrops running down the windshield glass. And the buildings all have fire escapes, but no one's escaping from here. it up store. the haunts of another year. Dagobah down on its luck. I keep wondering what it must have been like. When all the lights in the side worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood night and the radio is playing jazz, Canton in a mellow mood. You keep flipping the stations one by one till you're back to stand for good. And I feel you close beside me, playing with my foolish heart. feel. those sleepy eyes. Baby, I could never resist. Ooh, you push back my long brown hair in a prelude to a kiss. The street lamps in the rain are shimmering. Reminds me what the world was like when all the lights in the sky worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood En dat was Lauren White van een cd'tje Out of the Past. Mooie muziek. Dit de moeite waard. tijd voor iets Nederlands. Dan kies ik voor Peter Bates, So Wonderful... van een nieuwe cd van hem. Samen met Tom Baldwin en Eric Kennedy. Our Love is Here to Stay. Peter Bates op piano, bassist Tom Baldwin, drummer Eric Kennedy. Opnames zijn 8 juni 2018, Maryland. Nou, dit was wel heel flitsend gespeeld natuurlijk. Hè? Echt eh, supersnel, razendsnel. De stukken, eh, zou ik bijna zeggen, staan hierop. Het is toch weer een andere interpretatie van Gershwin muziek. Een cd'tje is uit 2019, denk ik. Zal eens kijken. Ja, 2019. Eh, wat ook nog vrij recent is is deze opname van Michelle David en de Gospel Sessions. Michelle David is volgens mij Amerikaans in Hoofddorp woont. En eh, heeft een cd uitgebracht. Daar staat een nummer op, Walk With Me, eh, featuring Her Benjamin Herman. lekker baslijntje. Michelle David en de Gospel Sessions. Eh, en eh, Benjamin Herman blies er mooi omheen. Eh, ja, deze staan volgens mij ook nog wel eens regelmatig op festivals. Zeer de moeite waard. Michelle David en de Gospel Sessions. We zitten toch in het Nederlandse gebied. En dan kom ik uit bij een, een ja, quintet. Ru Ruud Breuls en Simon Richter. Het quintet bestaat verder uit... Eh, Ruud Breels, eh, trompet. Timo Richter, tenor natuurlijk. Pianist Karel Boulet, bassist Jos Machtel en drummer Marcel Serize. Hij heeft onlangs een eh, nieuwe cd uitgebracht. Rise and Shine, daar een nummertje van. Rise and Shine. Ruud Breels, Simon Richter. Zwingende muziek van eh, Ruud Bruls en eh, Simon Richter Quintet. Ja, er zit wat blues in, er zit pop in. Er zit, ja, prachtige cd eigenlijk. Zeer de moeite waard. Eh, we zitten nog steeds in het Nederlandse. En je, je, hebt ook zoiets als crime, jazz. En daar ben ik altijd nog een aanhanger van geweest. Van de B-Movie Orchestra. Die hebben ooit een nummertje gemaakt. I Want It All. Met een Italiaans intro. Denk het aan de wedstrijd van Nederlandse dames tegen Italië. En vervolgens een aardig ritme zit daarin. Luister en geniet. De B-Movie Orchestra. I want it all. Marcella, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire. <laughs> che strani sogni, hè? Eh? ik blijf het altijd een grappig nummer vinden. Eh, de, we, zaten in het Nederlandse hoekje, zei ik. Ik heb de vorige keer, ik denk dat dat begin juni was... iets gedraaid van een cd'tje van Rita Hovink. Love Me or Leave Me. Eh, dat was eigenlijk oud werk van haar. En eigenlijk een jazz cd'tje. Daar nog één nummertje van. This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know. Where do you want me to stay or love me or leave me and let me be lonely? You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. It has to be you. abandonedly blue, just blue. I want your love, but I don't want to borrow. Too happy today and to give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else. heruitgaan van deze CD van eh, Rita Hoving. Zeer de moeite waard. Eh, saxofoon solo Harry Verbeke, dacht ik uit mijn hoofd. Eh, ja, ik maak u gelijk attent op van, vanmiddag 30 juni. Speelt in Hillegom, is altijd een jazz in de Villa Flora. En dat is altijd de moeite waard. vandaag speelt saxofonist Wim Ruud Ewen... van ongeveer twee uur tot vijf uur jazz... samen met het trio van pianist Kees Diepveen contrabas Hans Brouwer, slagwerk Rob Jansen. En eh, dat is altijd zeer de moeite waard. Ik kan iedereen aanraden om daar een keer gewoon eh, de sfeer te proeven... en te luisteren, een lekker glas te drinken. En eh, dat is mooi. Wim Ruud Eeuwen die heeft lange tijd deel uitgemaakt... van de Yes-combo van zangeres Yvonne Weijers. En speelt in freelancer als allerlei, in allerlei verschillende formaties. In het dagelijks leven is hij volgens mij een soort verzekeringsarts, bedrijfsarts. En heeft een eigen bedrijf kortom, ik zou zeggen, heb je zin in een eh, beetje leuke muziek, een beetje mooie jazzmuziek, ga dan vanmiddag naar eh, Villa Flora, Hoofdstraat in Hillegom en ontmoet daar de saxofonist Wim Ruud Ewen. Zeer de moeite waard, aanbevolen. Nou, dat, eh, kom ik weer terug in de, de muziek die we uitgezocht hebben om in dit jazzprogramma te presenteren. En ik had het vanochtend over eh, Boris van der Lek. En toen had ik het even over de Houdinis. En dit vind ik altijd een mooi nummer van de Houdinis. Ik geloof niet dat Boris hierop meespeelde, maar het is een mooi nummer. dat waren de Houdinis. Prachtige muziek. We eh, ben allemaal weg van... Uh, alweer van een poosje geleden was dat. Hè. En eh, gaan we eens even kijken wat we nog meer hebben vandaag. En dat gaat iets moois worden. Eens even kijken hoor, want Ik start hem even opnieuw. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't give up your cart when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. He's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure Ja, prachtig nummer natuurlijk. Too Close for Comfort, gezongen door Diana Reeves... en begeleid door de, de Big Pet Band Gordon Goodwin. Het zit weer op voor de zondagochtend. Eh, je hebt geluisterd naar CFM samenstelling en presentatie. Auko B, ingevallen voor Jaap. Maar goed, die komt dan de volgende week aan de beurt.